Ook Hilversum doet mee met het experiment. Daar krijgen 10 jongeren een basisinkomen. Kost de gemeente ruim 2 ton, maar dat is niet erg, zegt de wethouder. Wat je ziet is dat er heel veel kosten worden voorkomen. Als we deze jongeren aan de voorkant goed begeleiden... Eh, dan zie je eigenlijk dat op lange termijn de jongeren veel minder gebruik maken van voorzieningen dus sneller uitstromen uit de opvang, eh, minder schulden maken, eh, hun leven sneller op orde krijgen, ehm, eh, sneller een baan krijgen. Nou, dat zijn allemaal vermeden kosten, waardoor het voor gemeenten heel interessant is om hier aan mee te doen. Daar zijn er nu negen van. In Eindhoven loopt het project al vier jaar. Daar zijn deelnemers en de gemeente positief. Geen treinen vanochtend op het drukste treinstation van Europa. In de buurt van het Gare du Nord in Parijs is een bom gevonden uit de Tweede Wereldoorlog. Sinds 6 uur vanochtend wordt er gewerkt om de bom onschadelijk te maken. De politie heeft meer dan duizend boetes uitgedeeld voor te hard rijden in rijen in Brabant. Bij werkzaamheden op de N282 mag je daar nu tijdelijk maar 50 km per uur. En dus dacht de politie, goede plek om even te gaan flitsen. Gisteren en eergisteren reed 1 op de 10 mensen daar te hard. En de snelste die ging 122 km per uur. In Australië is een jongen van 17 met een geladen shotgun aan boord van een vliegtuig gestapt. De man had zich verkleed als monteur. Hij riep dat er bommen in zijn tas zaten en duwde zijn geweer tegen de borst van een stewardess. Het liep goed af, mede dankzij Barry. Hij overmeesterde de jongen, vertelt hij op de Australische radio. Before we know it, there was a gun, shotgun appeared and I was worried about it being shot. So all I could do was out of the way, get the gun out of the way, break that, throw it down the stairs, try to, and then put him in a hold and throw him to the ground till the police come. Waarschijnlijk was de jongen door een gat in het hek bij het vliegveld gekropen en kon die zo aan boord komen. Heb ik het weer voor je. Het wordt een warme, mooie lentedag. Zon en sluierbewolking wisselen elkaar af en het wordt maximaal 18 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits verloopt zoals gebruikelijk op vrijdagochtend niet druk. Er staan alleen een paar hele korte files op de A10, de ring van Amsterdam. Daar heb je op een aantal punten een paar minuten vertraging.